Van de 1400 kinderen die geen verblijfsvergunning kregen... zijn er maar 80 aantoonbaar vertrokken. Het gaat in alle gevallen om minderjarigen... die op het moment van de aanvraag al tenminste vijf jaar in Nederland waren. Een groot deel is op dit moment zelfs al tien jaar in Nederland. Staatssecretaris Harbers noemt het aantal afgewezen minderjarigen... dat daadwerkelijk is vertrokken veel te laag. De Franse president Macron betreurt het vertrek van de Verenigde Staten uit Syrië. Een bondgenoot zou betrouwbaar moeten zijn, zegt hij over het besluit van president Trump. Volgens Trump is terreurgroep Islamitische Staat volledig verslagen... en daarom gaat hij de ongeveer 2000 Amerikaanse militairen terughalen uit Syrië. De VS stopt ook met luchtaanvallen op doelen van IS in het land. Frankrijk maakt net als Nederland deel uit van de internationale coalitie... die de VS leidt in de strijd tegen IS in Syrië en Irak. Macron is niet van plan om Franse militairen terug te trekken. Het is nog onduidelijk of en hoeveel Nederlanders er waren... in het gebied dat in Indonesië is getroffen door een tsunami. Het officiële dodental staat op 222. Lokale autoriteiten maken tot nu toe geen melding van omgekomen buitenlanders. De bevolking en toeristen in het getroffen gebied wordt nu aangeraden... om tot eerste kerstdag van de doorgaans drukke stranden weg te blijven. In Limburg en Brabant heerst een zeer besmettelijk griepvirus voor paarden... Op 40 tot 50 bedrijven in het zuidoosten van het land zijn paarden ziek. Volgens de Universiteit Utrecht is de omvang van de griep de laatste vijf jaar niet zo groot geweest. Mensen kunnen niet ziek worden. Het weer vanavond trekt de regen weg. Het wordt minimaal 5 tot 2 graden. Morgen droog en soms wat zon en dan wordt het 5 tot 9 graden. Tijdens kerst rustig en droog met wat zon en een graad of 6.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 Well, I don't know if I cannot. You see, it's rather complicated. But perhaps I can explain music if I try to sing you the explanation. You see, there's a kind of sound you won't find in your mem. Recall, when you add a note to one, you sound it just before, and another one after that, and then another three or more. And suddenly you are singing notes galore. Oh no, Artu, it's more. There's a kind of feeling when you sing a melody, and another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand. These difficult things you never will understand it. never give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it, that you get through it, are too. Your every friend is betting there's a great duet beside you. Don't give up now, you're flying so high, you're rubbing the blue. Just keep that music coming and we soon will be humming with you. Oh dear, let me see now. Yes, just imagine someone who does not know how to love. Could you teach him how to do it with a photograph? or a diagram of the human brain or some such silly scheme. never tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think you see. It's a little more than someone saying do, re, mi. It's a little like jumping out in space with no firm ground below give it the best that you have, maybe up and away you'll go. The time is now, we're showing you.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 I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow day in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. And we wait just you remember that those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. You must remember that the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar day. But if spring is late, in winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. girl hands up. to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, Wens jullie allemaal fijne dagen en...